Uur. Goedenavond, ik ben Jasper Stads en dit is het nieuws van NOS op 3. Boeren, stop met snelwegacties. Die oproep doen de politie en Rijkswaterstaat. Vannacht gooiden boeren onder meer hooibalen, mest en zand op snelwegen door het hele land. er voor gevaarlijke situaties, zegt Rijkswaterstaat. En dat niet alleen, de snelwegen opruimen kost veel geld. Het is op veel plekken, er moeten veel werkzaamheden worden verricht. Ik heb nu geen overzicht wat het exact gaat kosten, dat weten pas na verloop van tijd. Maar dat het geld gaat kosten en hier en daar veel geld, dat is zeker. Ook Caroline van der Plas van de Boerenburgerbeweging roept boeren op om te stoppen met dit soort gevaarlijke acties. Een bedrijf dat boerenprotestvlaggen in Winterswijk in Gelderland moest weghalen... is daarmee gestopt na bedreigingen. Dat schrijft de Telegraaf. Ook op straat werd de sfeer grimmig volgens de gemeente. Winterswijk heeft besloten om voorlopig te stoppen... met het weghalen van omgekeerde vlaggen. Er gingen vandaag een stuk minder Lufthansa-vliegtuigen de lucht in. Het grondpersoneel van de grootste vliegtuigmaatschappijen van Europa staakt... en daardoor werden honderden vluchten geschrapt. Reizigers kregen gisteren de oproep om niet naar het vliegveld te komen... De meeste mensen hielden zich eraan, maar deze man niet en hij belt. We vliegen één dag. Aan dem moet müsste natuurlijk gestreikt werden. Dat is halt scheiße. Het is niet duidelijk hoeveel passagiers gestrand zijn. Het grondpersoneel staakt voor meer salaris. En er komt een concert voor om zorgmedewerkers te bedanken voor hun werk tijdens de coronacrisis. Duizenden verpleegkundigen en ander personeel krijgen een uitnodiging voor het gratis evenement. Het wordt georganiseerd door Prins Floris, de neef van koning Willem-Alexander. Hij gaat zelf ook optreden als DJ. Het weer nog vanavond overal droog en morgen blijft het ook zo. Het wordt dan wel wat warmer dan vandaag, 18 tot 26 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat een flinke file nog op de A7 van Zaanstad naar Horen... door de nasleep van een pechgeval. Er stond een telekraan met een klapband. Inmiddels is de weg wel weer vrij. Maar je hebt nog 25 minuten oponthoud tussen de afritten Zaandijk en Avenhoorn. Verder is het druk op de N207 van Alfa aan de Rijn naar Hillegom... tussen Rijnzaterwoude en Leimuiden. Daar heb je nog 20 minuten op onthoud. Daar stond ook een pechgeval. En door de afsluiting van de weg bij Amsterdam-Zuid... sta je vast op de A9. Mensen rijden om via die route van Alkmaar naar Diemen.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 Zona. ¿Quién lo diría? Que hasta la esquina hasta son sonaría. Por ti, ¿quién lo diría? Que hasta la esquina hasta son sonaría. Mm. 9. I'm the one I wanna get looking regio. Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een aantal aannemers dat vandaag heeft gewerkt aan het opruimen van blokkades op snelwegen is bedreigd, blijkt uit een rondgang van de NOS. Een aantal van hen wil daarom niet meer worden ingeschakeld naar boerenprotesten. Vanmorgen waren op tientallen snelwegen blokkades opgeworpen. Het aantal doden na overstromingen in Pakistan is gestegen tot 340. Reddingswerkers proberen zeker 50.000 gezinnen te bereiken. Duizenden huizen zijn beschadigd. Bruggen en wegen zijn onbegaanbaar. Marianne Vos behoudt de gele trui in de Tour de France Féminin. Ze werd vandaag vijfde. De vierde etappe werd gewonnen door de Zwitserse Marleen Reuser. Jonas Vingegaard is vandaag in Kopenhagen door duizenden mensen toegejuicht.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 Baby, no ah. confundas besos con amor, no, yeah. Bailando sola, sola estoy mejor, eh, yeah. Ven que esta noche es para otra cosa y me siento peligrosa. Ten cuidado que yo me enciendo si me rosa. Luego puto con alcohol con gasolina, está divina, no no.